voering. Een Amerikaans cementbedrijf geeft van Mexico bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het boorplatform de Deepwater Horizon ontplofte in 2010 door fouten in de cementconstructie. Elf mensen kwamen om het leven, honderden miljoenen liters olie stroomden in zee. Het cementbedrijf Halliburton vernietigde daarna testresultaten en cementmonsters. Die zouden aantonen dat het bedrijf bij de bouw van het boorplatform verkeerde adviezen heeft gegeven. Halliburton betaalt een boete en geeft 55 miljoen dollar aan een Amerikaanse natuurorganisatie. President Obama heeft in het Witte Huis een diner gegeven voor moslims ter ere van de Ramadan. Bij de zogeheten iftarmaaltijd na zonsondergang waren verschillende leden van Obama's regering aanwezig. Ook zaten er ambassadeurs en religieuze leiders aan tafel. Obama prees de moslims voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Amerika, onder meer in de zakenwereld, de technologie en de geneeskunde. Hij noemde de Ramadan een tijd van reflectie en toewijding aan God, maar ook een tijd waarin families en vrienden bij elkaar komen. Minister Hennis van Defensie vaart volgende week mee tijdens de botenparade van Gay Pride. Het is voor het eerst dat een minister van Defensie meedoet aan de parade. Hennis wil met haar deelname duidelijk maken dat iedereen bij Defensie zichzelf moet kunnen zijn. Het weer. Het wordt een broeierige dag en in de loop van de dag neemt de kans op stevige regen en onweersbuien toe, mogelijk met hagel en windstoten. De maxima schommelen tussen de 27 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A27 naar Almere is dicht tussen knooppunt Rijnsweerd en Hilversum. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen.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 Vandaag uit de nieuwe, schitterende Spik en Span studio aan de Tolweg... alweer een uitzending van ZFM Een van de langslopende radioprogramma's die week in, week uit worden verzorgd. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het mooie, lome zomerweer inspireerde mij om de platenverzameling... Eh, in de verzameling naar nummers te zoeken die allemaal iets met het weer te maken hebben... dan wel een loom bluesy karakter hebben. Van alles wat dus. Vandaag veel muziek en weinig gepraat. En we gaan verder met een eh, nummer... Ja, we hoeven er even niet aan te denken, maar eh, er zijn velen die dit weer geweldig vinden. Anderen snakken alweer naar eh, andere weersomstandigheden. Dus iedereen komt aan de beurt. Come rain or shine. Alger. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or shine, high as a mountain, deep as a river I guess when you met me. It was just one of those things onmiskenbaar Dave Brubeck... die vorig jaar een dag voor zijn 92e verjaardag is overleden. Een opname met onmiskenbaar Paul Desmond op de altsax... Eugene Wright op de bas en good old Joe Morello... onze stoommachine, zeggen we altijd als drummers, eh, op het slagwerk. Saturday night is the loneliest night of the week. Wie zingt dat mooier dan Frank Sinatra? En daarna gaan we horen Billy Holiday. Want we zouden vandaag ook eh, droefenis laten horen bij dit lange weer. It's a sin to tell a lie. Maar eerst, Saturday night is the loneliest night of the week. the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind a Sunday night at all, cause that's the night friends come to call. And Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see. Until I hear you at that door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. at the door until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. you mama zei het altijd al. Je mag niet jokken brokken. It's a sin to tell a lie. Velen van ons, nou ik denk iedereen kent het nummer Blueberry Hill. En we kennen dat eigenlijk alleen maar zoals het gezongen wordt door Vets eh, Fats Domino. Maar dat nummer is natuurlijk niet van hem. Dat bestond al veel eerder. Hij heeft alleen eh, daar een hit van gemaakt. Ik vind het aardig om eens te laten horen eh, hoe dat klinkt bij een big band. De big band van Glenn Miller. En daar wordt het eh, nummer gezongen door Ray Eberl. En dat was een, eh, een man die in 1938 zonder enige ervaring door Glenn Miller is aangenomen. De bandleider en critici die waren absoluut niet onder de indruk van zijn stem. Maar hij bleef toch tot 42 in dat orkest zingen en bepaalde mede het geluid. Vooral in de meer sentimentele nummers. Na een conflict met de strenge Miller werd hij ontslagen. Hij zong een tijdje bij de band van uh, drummer Gene Krupa en ging daarna solo. En heeft eh, tot in de jaren 50 opgetreden, heeft nog een eigen band gehad. En die orkesten ehm, waren allemaal een beetje in de stijl van uh, Glenn Miller. Goed, wij gaan luisteren naar eh, nummer Blueberry Hill van Ray Eber. this In, het, eh, in, het, in de reeks weersomstandigheden was dit Misty, gezongen door Ella Fitzgerald. De volgende cd die klaar ligt op de draaitafel is er een van Liz Wright. Geboren in 1980 en opgegroeid in de gospel, eh, jazz en blueswereld. Die heeft eh, een paar hele mooie cd's gemaakt. dochter een charismatische dochter wordt ze genoemd. Eh, we gaan haar horen in een nummer van eh, Ike Turner. En het nummer dat heet... Ja, I Idolize You. baby. Oh, I can hook some too. All I want, baby, is some touch from you. Just a little bit of tension, yes, it's gonna see me through. Cause you when the lights are low. Scream. this world. if you put that all together, makes me everything a good man Ja, Billy's Blues, Billy Holiday. Zoals ik beloofd had. Allemaal op deze bijzondere mooie zomerse dag. Nummers die gevoelig zijn, die bluesy zijn. En nummers die te maken hebben met in de titel allerlei weersomstandigheden en eh, jaargetijden. In dat kader gaan we nu luisteren naar Tommy Dorsey. Dorsey die uh, ja, voor de oorlog eh, furoren oogste... en uiteindelijk met zijn broer een een goed lopende band vormde. De Dorsey Brothers Band. Maar zoals wij vaker eh, lezen en horen... als broers samen iets gaan doen... dan ontstaat er wel eens een ruzie. En die hebben elkaar eh, het leven zuur gemaakt. Dus die zijn uh, uiteengegaan. Ehm, heel veel populaire nummers uit die tijd zijn um, ehm, ehm, verjest, zal ik maar zeggen. En een van die nummers daarvan is een nummer dat we nu gaan horen. Blue Skies. kan het huidige weertype en het huidige weergevoel beter weergeven dan Sarah Vaughan met de klassieke Summertime. We zijn vandaag eh, als thema bezig met eh, eh, nummers die allemaal weersomstandigheden en, in de titel hebben. En zo is daar Spring is Here van John Coltrane. Coltrane die van enorme invloed is geweest eh, met zijn saxofoonspel. En zijn muzikale opvattingen voor de hele generatie na hem... is echt, hij is echt wel een trendsetter geweest. En eh, Coltrane die heel revolutionair eh, werd genoemd... in de tijd dat hij eh, aan de bak kwam... met heel veel grote jongens heeft gespeeld... begonnen is eh, uiteindelijk bekend te worden in het eh, orkest van Miles Davis hij uitgezet omdat hij eh, eigenzinnig was. Omdat hij een, dronk en snoof en spoot. Nou, van alles en nog wat. Hij is ook niet oud geworden, maar heeft heel veel nagelaten. Ehm, een zeer eh, emotioneel spelend iemand. Met, die kon enorme solos spelen. De, ehm, volgens de legendes heeft zijn langste solo... Ehm, meer dan twee uren geduurd. We gaan hem horen in het nummer Spring is Here.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 De inspectie Leefomgeving en Transport gaat kijken naar de manier waarop het treinpersoneel handelde tijdens de storing en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. De belangenorganisatie Maatschappij voor Beter OV riep de NS deze week al op om conducteurs toestemming te geven ruiten in te slaan als de airco niet meer werkt. De inspectie vindt dat geen goed idee omdat hierdoor personeel en passagiers gevaar lopen. Volgende week worden de eerste